Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Onderzoekers in de Verenigde Staten zeggen dat in het onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus. Ze hebben aangetoond dat het risico om andere mensen te besmetten aanzienlijk kleiner wordt wanneer een patiënt meteen na de diagnose begint met medicijnen. Vaak krijgen mensen pas medicijnen wanneer de gezondheid achteruit gaat. Volgens de onderzoekers kan de kans op verspreiding door de vroege medicatie met 96% worden verkleind. Het was de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek pas over vier jaar bekendgemaakt zouden worden. Maar onderzoekers vinden de uitkomst zo belangrijk dat ze er nu al mee naar buiten zijn gekomen. Ook vannacht zijn er weer aanvallen van de NAVO geweest op de Libische hoofdstad Tripoli. Het doel van de aanvallen is nog niet duidelijk. Ze volgen op de reeks bombardementen van gisteren op het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi. Intussen hebben schepen van de NAVO een aanval op de stad Misrata door Gaddafi-getrouwe troepen afgeslagen. De aanval op de havenstad, die in handen is van de opstandelingen, werd uitgevoerd door een aantal speedboten maar die werden tegengehouden door Britse, Canadese en Franse NAVO-schepen. Vandaag wordt een delegatie van de Libische opstandelingen ontvangen in het Witte Huis in Washington. Ze praten daar met enkele leden van het Amerikaanse congres. Nederland heeft zich opnieuw niet weten te plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Het liedje Never Alone van de 3J's kreeg in de tweede halve finale onvoldoende stemmen om bij de eerste tien landen te eindigen. In de finale van zaterdag strijden 25 landen. 20 landen plaatsen zich via de halve finales. Frankrijk, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Duitsland waren al verzekerd van een finale plaats. Nederland loopt nu voor het zevende jaar op rij de finale mis. Reunion was in 2004 de laatste Nederlandse inzending die de finale wist te halen. Het weer overdag periode met zon en in de middag kans op een bui.